Mark Visser met het NOS Journaal. De inhoudelijk zedenzaak zal deels achter gesloten deuren plaatsvinden. De Amsterdamse rechtbank komt daarmee tegemoet aan de wens van de ouders van de kinderen. Die werden misbruikt in kinderdagverblijf het Hofnarretje. De ouders waren bang dat er bij breder publiek bekend zou worden wat er precies met hun kinderen is gebeurd. Die kunnen daar later extra last van ondervinden. De rechtbank geeft ouders ook spreekrecht. Ze loopt daarmee vooruit op een wetswijziging, maar dat vindt de rechtbank gezien de impact en het belang van de zaak gerechtvaardigd. De wietpas wordt in het zuiden van Nederland ingevoerd op 1 mei. Minister Opstelten streefde eerst naar januari, maar veel gemeenten in het zuiden vroegen hem dat uit te stellen. Voor naar Brabant, Limburg en Zeeland wordt het nu 1 mei. En vanaf 2013 wordt de pas ingevoerd in de rest van Nederland. Coffeeshops mogen maximaal 2000 leden hebben en die moeten in Nederland wonen. En verder moeten coffeeshops minimaal 350 meter van een school af liggen. De gemeente Utrecht wil volgend jaar een proef beginnen met de opvang van buitenlandse daklozen. Het gaat daarbij om schrijnende gevallen, zoals mensen met medische of psychische problemen en daklozen met jonge kinderen. Vorige week werd bekend dat daklozen steeds vaker illegale tentenkampen in en rond Utrecht opzetten. De bewoners zouden Oost-Europeanen en uitgeprocedeerde asielzoekers zijn, in totaal ruim 100 man. In de zaal van de Tweede Kamer is aan het begin van de middag een lamp naar beneden gekomen. De lamp spatte vlak naast minister Schippers van Volksgezondheid uiteen. De minister schrok zo dat de vergadering enige tijd werd stilgelegd. Hoe de lamp naar beneden kon komen wordt nog onderzocht. Het weer, vanmiddag buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanavond vooral in de noordwestelijke helft van het land buien. Vannacht vanuit het zuiden neerslag, mogelijk met natte sneeuw. En dan morgen een graad of 6, winterse buien en de temperatuur die zakt tot bij het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is op de meeste plaatsen niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. Er staan files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Afrit Bunschoten 7 kilometer. Op de A4 draag Amsterdam staat voor te Nieuwe Meer 4 kilometer na een ongeluk. Daardoor is bij Knopen Nieuwe Meer de verbindingsweg naar de A10 West richting Zaanstad dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Wouden 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort voor knooppunt Amstel 9. A12 daarna Utrecht voor Bodegraven 4 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Bunnik 5. A20 richting Gouda voor knooppunt de Brechtseplein 5 kilometer.